van twee uur krijg je van Mario Kwaitaal. Goedenacht. In de binnenstad van Utrecht kunnen mensen vannacht niet thuis slapen... na de explosie van gisteravond. De gebouwen die zijn ontruimd moeten eerst worden gecontroleerd op veiligheid. Sommige huizen zijn instabiel. Er wordt ook nog gezocht naar mensen onder het puin. Reddingsteam USAR zoekt met speurhonden. D66-leider Rob Jetten wil maandag 23 februari met zijn kabinet op het bordes staan, zeggen bronnen tegen de NOS. Er moet nog veel gebeuren om die datum ook echt te halen. D66, CDA en VVD zijn nog bezig met het schrijven van het regeerakkoord. De eerste versie moet aan het eind van de maand af zijn. De geplande datum valt eigenlijk in het voorjaarsreces, maar dat is geen bezwaar. Het was geen opzet dat een auto gisteravond in Heerlen... bij het ziekenhuis naar binnen is gereden, zegt de politie. De bestuurder reed eerst achteruit tegen de glazen pui van het ziekenhuis. Daarna reed hij vooruit door de gevel van de apotheek. De man heeft het niet overleefd. De spoedeisende hulp van het ziekenhuis in Heerlen blijft voorlopig dicht. President Trump zegt dat hij een vredesraad heeft gevormd voor de Gazastrook. Het is nog niet bekend wie erin zitten. Dat wordt later bekend. Volgens Trump is het de beste en meest prestigieuze raad die ooit is samengesteld. Eerder werd oud-premier van Groot-Brittannië Tony Blair genoemd als lid van de Raad. Maar Arabische en Islamitische staten willen hem er niet in hebben. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht in het hele land regen. Morgen geregeld zon, vaak droog en het wordt zacht 7 tot 10 graden. En dat was het ANP-nieuws. Dank keer van Flitsmeister met op dit moment geen files en ook geen eh, flitsers. Even wat anders. Ken de DJ een marshmallow? Die draagt zo'n helm op zijn hoofd in de vorm van een marshmallow, weet je wel. Zo'n helm kost nu zo'n 10.000 euro. Maar vroeger kon hij dat niet betalen. Toen werd zijn helm gemaakt van iets heel goedkoops. Judith Eik. Weet je van welk materiaal? Kan zomaar zijn dat je thuis hebt liggen... en anders wel in de gym bij jou om de hoek.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 een gouden plaat aan je muur hebben hangen... een heel team om je heen hebben... en de meest dure microfoon in je handen hebben wanneer je zingt. Dan begin je natuurlijk helemaal onderaan. Zo ook bij Marshmallow, die ken je wel. Met die helm in de vorm van een marshmallow met zwarte kruisjes als ogen. Die helm kost 10.000 euro, zit verlichting in en een airco. Maar aan het begin van zijn carrière kon hij dat niet betalen. Toen werd zijn helm gemaakt van het materiaal van een yogamat. Nou, een goede yogamat kost zo'n 40 à 50 euro. Dus één van de grootste DJ's van de wereld stond vroeger... met een opgerolde yogamat op zijn hoofd. Ja, je moet ergens beginnen, hè? Nou, gelukkig is dat nu anders.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 Te hard ga en zoek naar de handrem. Als alles behalve mijn angst went. Ik even niet snap hoe het leven werkt. Hoe de wind waait. Hoe verdriet voelt als niemand je uitzwaait. Hoe de nacht mijn gedachten weer omdraait. woorden, woorden die me raken. Als het te stil wordt, maar jij verstaat me, komt wel goed. Tel de sproetjes nog steeds op je schouder. Hoeveel meer kan ik nog van je houden? Is dit hoe het leven werkt? Er zijn handen die me vasthouden, woorden die me raken. Als het te stil wordt, maar jij verstaat. mee en wacht op mij. Ik ben even benieuwd, hè. Wat is het laatste wat jij hebt gemaakt met AI? Foto van jezelf met je idool, een e-mail naar je baas... of je kat die je dansje doet. Nou, de artiest Heven gebruikte ook een keer AI. Dat was gelijk de eerste en de laatste keer. Dat deed hij voor het nummer I Run. Daar zaten in eerste instantie vocals in die met AI waren gemaakt. Dat zorgde voor een hele discussie. Met als gevolg, het nummer werd offline gehaald. Hoewel streamingdiensten het nummer offline haalden... ging het nummer helemaal viraal op TikTok. Iedereen ging er los op. Toch jammer dat het nummer nergens helemaal te beluisteren was. Dus zocht ze een echte zangeres bij het nummer. En daar was Caitlin Aragon. Zij had een cover van I Run op TikTok gezet. En Heven dacht, die moeten we hebben. En dat bleek een hele goede set. Want I Run staat op dit moment op nummer 14 in de top 40.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 Of ga je nog werken? Of ben je net klaar met werken? Stuur dan een berichtje deze kant op met werk. Dan ga ik zo meteen een timer starten van een minuut. En dan ga ik aan het einde van de minuut jouw beroep raden. Dus mag ik jouw beroep raden? Stuur dan werk met een berichtje in de Q-Music app. Fire. Zometeen muziek van Nico en Vince. Am I wrong? Am I wrong? om half drie. Dat betekent dat ik weer op zoek ben naar mensen die aan het werk zijn vannacht. De echte nachtwerkers. En ik blijf het fascinerend vinden. Beroepen die gewoon doorgaan terwijl de rest van het land ligt te slapen. Ik zeg goeienacht tegen Roos. Hi, goeienacht. Goeienacht, Roos. Vanaf hoe laat ben je aan het werk? Ehm, vanaf een uur of tien. En tot hoe laat moet je werken? Eh, tot zeven uur. Zeven uur. Ehm, ik ga zo meteen een timer starten van een minuut. En dan ga ik allemaal vragen aan jou stellen over jouw werk. En na een minuut tijd ga ik jouw beroep raden. Oké. Denk je dat het mij gaat lukken? Eh, ik hoop het. Zou leuk zijn. Ik hoop het ook. Ben jij er klaar voor? Zeker. Komt-ie aan. Werk je alleen? Nee. Ehm, ben je onderweg? Ja. In een auto? Ja. Oké. Moet jij iets bezorgen? Ehm, nee. Moet je naar verschillende locaties? Ja. Moet je alert zijn? Ook. Heb jij eh, werk, een werkuniform aan? Ehm, dat heb ik, ja. Mm, mm, mm, Hmm, even denken. Werk je met andere mensen? Ja. Ehm, werk je met dieren? Nee. Ehm, hmm, ben je alleen maar onderweg? Eh, veel. Veel onderweg. Samen met een collega? Eh, ja, dat klopt. Oh. De tijd is alweer om. Even denken. Ik ga de antwoorden doornemen die binnenkomen. Dit zijn nog niet mijn antwoorden. Ja. Eh, ik zie politieagent, beveiliger, uh, ambulance zuster. Oh, ambulance, ja. Eh, even denken hoor. Ja, dan ga ik toch voor een antwoord wat heel vaak binnenkomt. Oké. Roos, ben jij politieagent? <laughs> Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. Kijk, kijk, kijk. Goed gedaan. Zeker goed gedaan. Heel goed gedaan. Ja. Eh, hoe is de nacht tot nu toe? Ehm, ja, nog niet heel druk. Het is heel rustig. Ja, best wel. Ja. Wel gezellig met je collega? Heel gezellig, zeker weten. Super gezellig hier. Dat klinkt heel goed. Ehm, Roos, wat is de laatste boete die jij zelf hebt gehad? De laatste boete die ik zelf heb gehad? Ja. Oeh, ik denk snelheid. Oei, oei, oei, oei. Jij ging veel te hard. Nee, dat viel wel mee. Het was een uh, flitser met eh, iets van drie kilometer te hard. Oh, dat valt nog ja. mee. Dat valt nog mee. Ja, Toch grappig. Toch grappig dat je als politieagent ook nog een boete kan krijgen natuurlijk. Ja, zeker weten. hey, Roos, ik wens jou een hele fijne nacht. Succes daar samen met je collega's. Ja, dankjewel. Hetzelfde. Groetjes daar, hè? Dank je. Doeg, doei. Doei, doei. Nico en Vince bij Q en Am I Wrong? en Sasha met Destiny. Vroeger als kind heb ik ooit met een nagelschaartje mijn eigen haar geknipt. Mijn moeder natuurlijk gillen. Ik vond het een groot succes. Tot ik de achterkant zag. Maar er zijn mensen die dit gewoon echt doen, hè? Hun eigen haar knippen. Ook Damiano David. Hij heeft zelfs ooit een keer zijn eigen haar geknipt... zonder een spiegel te gebruiken. Gewoon om zichzelf eh, te verrassen. Ja, bij hem maakt het niet uit hoe zijn haar eruit ziet. Want het blijft een onwijs knappe man. Dit is Damina de Fiets, Born with a Broken Heart bij Q Music. I've been trying to change Trying to find somebody to love Jackson en Smooth Criminal. Het verboden woord. Nog een paar uurtjes het verboden woord op vrijdagochtend... en dan zit het er alweer op. De teller staat nu op 87 keer. Met bovenaan de Wall Shame, Wim met 17 keer. En onderaan Joost en ik met 3 keer. Ik wil nog even meenemen naar de ochtend... toen Matty zijn joker inzette. Dat was Bram Krikken. Of dat nou een heel goed idee was, weet ik ook niet. Het verboden woord. Goedemorgen, Jip. Goedemorgen, Mattie. <laughs> Wat is verboden woord ook weer, eh, Jip? Beetje. Ja, een beetje. Ja! Oh, wat erg! Kiek wrijft nog even over zijn rug. Gaat het ermee? <laughs> Ik ga mijn eh, joker inzetten. Ja! Hey Bram, goedemorgen. Op het moment dat je er bent, zou ik zeggen, kom direct zitten. Dus hoe lang ben je onderweg? Nog uurtje? Ja, uurtje. Het is nog wel een beetje druk op de weg, maar dan... Eh, oh nee, Bram Krikken. Nou, ik keer om hoor, lul op. We hebben geen idee hoe het is om echt groot te worden... Eh, als je zo'n beetje 35 plus bent. Heb ik het gezegd? Oh? Huh? Wat een avontuur was dat, die escape room. Poeh, ja, ik, ik was wel echt moe. Wat ik dus ook een beetje... Ja, jongens. Oh, nee, eh, ik zocht toen een beetje... Nee, oké, wacht, oké. nee, oh, oké, stop, stop, stop, stop. Ik zeg oh. helemaal niks meer. Oh. <laughs> een beetje start-stop, hè? Oh, oh, ik. <laughs> het slagveld. Goede score, Bram. Je hebt in één uur net zo vaak beetje gezegd als Menno en Joost in drie shows. Ja, echt, ik schaam me een beetje. Nee, nee, dat, nee, nee. nee. seconds later. Inmiddels is uh, eh, Matty ook weer binnengestapt hier in de studio. En heb ik toch ergens gek gezegd het gevoel dat de rust een beetje eh, terug... Oh, Mariek, jij zegt het ook nog. <laughs> Ja, nu kan het zijn dat je ontelbaar vaak op de rode knop hebt gedrukt... en geen één keer bent teruggebeld. Dan heb ik nog goed nieuws voor je. Want vandaag, vrijdagochtend, verzamelen alle Q-DJ's zich nog één keer... om nog één keer keihard op de proef te worden gesteld. Dus ik gok zomaar dat het verboden woord nog heel vaak gezegd gaat worden vandaag. Ik kan je nu al vertellen, ik ga hartstikke nat... want ik slaap twee uurtjes voordat de werker weer gaat. Dus heel scherp ga ik niet zijn. megaphone. You wanna see me all alone. As legend has it, you are quite the pyro. You light the match to watch it blow. good, drowning and deceived. All oh, because. en After Midnight. Zometeen in de Q-nacht muziek van David Guetta, Teddy, Swims, Tones Tone Tonight en Gone Gone Gone. Ook Shabuzi en Maal Smith komen eraan. En nieuwe muziek van Olivia Dean, So Easy To Fall In Love. Dat allemaal zo meteen in de Q-nacht.